Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. Amerikaanse bommenwerpers hebben vanavond vlak langs de Noord-Koreaanse kust gevlogen. Het machtsvertoon laat volgens het Pentagon zien dat president Trump een scala aan militaire opties heeft... om elke dreiging de kop in te drukken. Amerikaanse machtsvertoon gebeurde enkele uren voordat de Noord-Koreaanse minister van Buitenlandse Zaken... de algemene vergadering van de VN zou toespreken. Dinsdag dreigde Trump Noord-Korea in de algemene vergadering met totale vernietiging als Amerika gedwongen zou worden zich te verdedigen. daarna liepen de spanningen nog verder op. De legerleiding van Irak en Turkije zijn bij elkaar geweest om te praten over wat ze noemen het illegale referendum in Iraks Koerdistan. De Koerden in Irak zijn vastbesloten maandag een volksraadpleging te houden over onafhankelijkheid. Turkije is bang dat een onafhankelijk Iraaks Koerdistan een stimulans is voor de Turkse Koerden om onafhankelijkheid te eisen. De Turkse premier Yildirim dreigt met economische sancties en noemt ook militair ingrijpen mogelijk. Het Turkse parlement verlengde vanmiddag het mandaat dat het leger toestaat in te grijpen in Irak als dat nodig zou zijn voor de veiligheid van Turkije. Het terminaalzieke jongetje Amir is weer samen met zijn ouders. De jongen van tien werd op last van de rechter uit huis geplaatst... omdat het asielzoekerscentrum waar hij met zijn ouders woonde... niet de nodige hulp kon geven. Amir leidt aan een stofwisselingsziekte en heeft niet lang meer te leven. Hij werd gisteren opgenomen in het UMCG in Groningen. Zijn ouders, die in het AZC in Emmen wonen... zitten nu in het Ronald McDonald-huis in de buurt. Volgende maand buigt de rechter zich opnieuw over de uithuisplaatsing van de jongen. Het weer droog met brede opklaringen, minimaal tot een graad of 4 en kans op dichte mist. Morgen in de loop van de ochtend zonnig, maar in het oosten wat stapelwolken. Het wordt 17 tot 21 graden. Maandag kans op een enkele bui.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 Het is vandaag zaterdagavond, dat betekent een wandeling over het strand, door de duin en het centrum van Zandvoort. Dat betekent het eerste uurtje beste van dance, R&B en een beetje pop tussendoor. Natuurlijk het laatste shownieuws, de party update en het 10 boven beste plaat voor de dansroep. Zoals in het tweede uurtje, DJ Mouse met zijn Global House Vibes. En het derde uurtje gaan we helemaal Italië met het beste van de clubs uit Italië. Met DJ Kelly. Maar zover is het nog lang niet. Het eerste uurtje is aangebroken. En als opening horen we Ken, uh, Ken Cold en uh, eh, Hielzak met Come On Sugar. Een oude plaat in een nieuw jasje. Maar hij klinkt gewoon lekker. Zometeen Avro Jack heeft weer een nieuwe plaat gemaakt. Ook Fifth Harmony. Maar eerst hoor je Rudimental. Dus samen ze met uh, James Arthur met Sun Comes Up. I've been waiting such a long, long, long time to feel it Swallowed by the waters around me I know I took so many wrong, wrong, wrong turns to see it Whoa, but I danced through the blisters at night And I laughed till I cried and cried I ran till my feet couldn't run no more And I sat till my lungs were burning Till I know I'm alive, alive sick till I can't hear your voice no more. Suddenly the sun goes up and I feel my love flooding back again. Until the sun goes up, I can feel my love coming back again. It wasn't easy trying with these handcuffs. I had to sleep through such a cold, cold, cold night to see it a green flash is zipping right where I'm standing. A sunlight cut into the bone, bone, bone. Start the healing. Oh, I, I danced through the blisters at night, and I laughed till I cried and cried. And I ran till my feet, couldn't run no more. And I said till my lungs were burning, till I know I'm alive, alive. And I said till I can't hear your voice no more. my whole sweats. Oh yes, oh yes, oh yes. Oh, oh yes, I just blow a whole check. Oh yes, run up like an old debt. Oh yes, she woke up in my whole sweats. Oh, oh yes, oh yes, oh, oh yes. Uh, whoa. Wake up every morning, thank God for another day. Lord. Whoa, I roll it up, light it up, hit the blunt and take the pain away. down just like it's probation. Beating no case, cracking cold case. Talking like a freak, I know you ain't one. I know what you came for, you know where I came from. Yo, money talking, but they ain't saying nothing. Ballin' like and what? Me and on my day one. Hey, no tomorrow like there's no tomorrow. No tomorrow like there's no tomorrow. We getting lit just like there's no tomorrow. No tomorrow like there's no tomorrow. like there's no tomorrow. Oh, no tomorrow, like there's no tomorrow. I bought a double R. Key. I bought a new chain. I bought a new house. Right. I bought a new ring. Right. Got me a check, a check, a check. I'm feeling so cool, man. Cool. All of these rappers wishing they me, but they need school, man. I love a white girl. White girl. She drive me so crazy. Smoking on all this weed. Games. It got me so lazy. Go. Always knew that I'd be a star, just like a Mercedes. Shine. All of these whips in my front yard, but I'm like, fuck slavery. Living my life today. Day. Hating on me, better pray. Pray. Known for selling the yay. The work. Day after day after day. Go. Copy a case. Beat the charge. Now I'm back in the street. Street. Jewelry lit. Now I'm froze. Feel like a package of meat. No for reals, huh? Go, what you put in the weed, man. What's up? Man, trip out, homie. God did that. We in heaven? What you think the clouds are made of? hold on, why am I, am I walking like this up okay. Oh no! Crazy. Man, felt like I got bowling shoes on. Extra pepper Hold on, wait, wait, wait, wait, wait. You never did nothing bad in your life, man. You had a legit job. What happened to you? Well, you know, I did some things in my past, homie. But you, you know, looks like act, I made it. The, yeah. Show them what you do, man. Show them what you do. See, like that, homie. I hard right now because we're floating, eh? Right. We're in heaven. Right. But point the point the toe like that to the right. Uh-huh. Drop it down. But hey, let's not go all the way down this time, man, eh? because we don't want to lose our spot in heaven, homie. Oh no, you drop it. Yeah, yeah, Damn, you go to hell. Really on this cholo fish shit. I can't get low. I like Bring it back I like This. Did y'all see that light? Nah, but I see some bitches. Yeah, no. It's not the immigration, homie. Look at the light. The TSA? There's no blue and reds over there. It's white. Oh, you're mom, bro. I do cholo. Here, here, here. Your cholo. Go check. So, see what that light is, cholo. We good. Come on. Hold on, hold on. Chill, chill. Yo, cholo. I'm right behind you. I'm right behind you. Send the little one. Go see what the light is, cholo. Come on. We right behind you. Yeah, we right behind you. No tomorrow, like there's no tomorrow. like there's no tomorrow. No tomorrow, like there's no tomorrow. No tomorrow, like there's no tomorrow. No tomorrow, like there's no tomorrow. We getting lit just like there's no tomorrow. No tomorrow, like there's no tomorrow. You know I keep it ready on the regular. So I don't have to get ready, ain't no setting up. When I give it, I make sure I give more than enough. Yeah, he know, he know this. He know, he know this. for replacement, warranty. And I'll never need another, that's a guarantee. I can over was muziek van eh, Fifth Harmony met Deliver. En daarvan muziek van Afrojack. Met No Tomorrow deed hij samen met eh, Bailey en O.T. Ganassis en Ricky Breaker. CFM Zandvoort, The Nightwalk, zaterdagavond. Onderweg zo meteen de update. Wat voor leuke feestjes zijn er allemaal gaande her en der. In eh, Haarlem, Amsterdam en ja, een beetje in de regio. Ik heb nog een beetje nieuws voor. Ik weet niet of je een beetje fan bent van Zwarte Cross. Nou, als je hier naar luistert, dan eh, zou ik denken dat het niet helemaal past, hè? Alhoewel, hè? Zwarte Cross, die uh, verlaagt de prijs. Om het toch drukker te krijgen. Ik, uh, ik bedoel, ik, ik ga al twee jaar lang naar Zwarte Cross. Niet omdat ik het leuk vind, maar gewoon om het feit dat ik bij de radio werk. Dan moet je daarbij aanwezig zijn. Maar ja, ik weet dat die jongens, eh, het zijn er geloof ik twee of drie. In ieder geval eentje, is, eh, die ken ik dan een beetje zo van, uh, van Jovink, hè. Dat is van normaal. En ja, ik pak geloof ik 2 miljoen euro. Alleen voor het feestje Zwarte Cross. Dat ken ik het hele jaar van leven. En hij heb een camper, je wil het niet geloven. Maar in ieder geval, als je een kaartje wil kopen voor Zwarte Cross... betaalt bijna 10% minder dan voorgaande jaren. Dus eh, de prijs wordt wat goedkoper. Dat is toch heel erg uh, positief, dacht ik zo. En nog meer positief nieuws. Karel Emerald is opnieuw bevallen. En jawel, van een dochter. Het meisje kwam in augustus de wereld. Moeder en dochter maken het goed en ze geniet van haar verlof. En ja, het is allemaal een beetje stilgehouden. Sommige mensen wisten het al. Maar ja, eh, tegenwoordig gaan ze niet meer mee te koop lopen. Al dat uh, eh, doen met al die paparazzi. Een confrontatie tussen Anouk en Herman Brusselmans bleef uit. Maar gisteravond kwam de Haagse zangeres verhaal halen. Ja, die hebben een beetje... Weet je wat? En eh, de vetten tussen de Oasis Broers zijn een eh, familietraditie geworden. Limezone Jean haalt op Twitter flink uit naar de dochter van Noël. Ja, nee, die wereld. <laughs> die kennen soms, als je een broer of zus hebt, niet met. Maar soms kan je ook helemaal zonder haar. Zie je hem Zandvoort door met de muziek. Want daarvoor zie ik natuurlijk aan je radio gekluisterd. Zometeen Bob Sinclair. Heb een plaatje gemaakt samen met Ekan. Maar eerst doe je Gianni Don Carlo featuring Rayek. Met Every Time I See You. for you And I won't lie to you Think about making love to There's you. something I wanna tell Baby, I'm afraid of being rejected. Every time I see you, baby, I wanna feel you. You know there's no without you. Let me come, let me come through. afraid of being rejected. Every time I see you, baby, I wanna feel you. You know there's no without you. Let me come, let me come through. Let me come, let me come through. Let me come, let me come through. time I see you, you know there's no without you. Every time I Mario Zandvoort. Radio Mario Zandvoort. true beauty. van Bob Sinclair. Dit kies samen met Eka met de eh, Till the Sunrise Up. Nou, voor de eh, Gianni, Don Carlo, featuring Ryan met Every Time I See You. Het is even tijd voor de party update. Wat voor leuke feesten allemaal gaande. Op deze zaterdag 23 september alweer 2017. Nou, zoals altijd beginnen we eerst even met Escape in Amsterdam. Vanavond het wekelijks feestje Brainwash. Begint om 11 uur, tot 5 uur in de ochtend. Voor meer informatie check de website escape.nl met natuurlijk onze eigen Zandvoortse Raimundo. En wie die vandaag allemaal mee heeft genomen, ik heb geen idee. Ik heb halve informatie gekregen, dus moet je maar even kijken op de website escape.nl. Ik kan het ook gaan doen, maar eh, dan duurt het allemaal zo lang. Nog een leuk feestje. Even voorbij eh, Escape. Aan de rechterhand zit eh, Club R. We hebben vanavond de Frenchie. Begint om 11 uur tot 5 uur in de ochtend. Voor meer informatie check de website air.nl met Matt Joe. En Duitsland, Solo Tamas. Is gewoon een Nederlander, hè? Beats en Kid Malone. Dat is allemaal vanavond tussen eh, in Club R, Het feestje Frenzy. En nog een leuk wekelijks feestje in de Melkweg. Iedere week op zaterdag encore. Vanavond het thema Satch the Jiminy. Begint om eh, rond de klok van eh, middernacht uur tot vijf uur in de ochtend. En voor meer informatie check even melkweg.nl met onder andere natuurlijk... Sage de Gemini En waarschijnlijk heeft hij nog een paar mensen meegenomen. Je moet gewoon allemaal meemaken. Hollandse home of hip-hop en RB. Dus uh, gewoon even kijken in de Melkweg. Encore dus. Sage de Gemini. En het laatste feestje. We het kort vandaag. Lekker door met muziek. Ik dichterbij in de Stalker. Vanavond het feestje Stoepkrijt. Begint ook rond de klok van middernacht uur tot vijf uur in de ochtend in de Stalker. En voor meer informatie check de website clubstalker.nl. Met onder andere Natte Sokken DJ Team, Wesley, Joshua en Melle. Dat vanavond allemaal in eh, de Kromme stijgen, Oftewel in de Stalker in Haarlem. En tot zover een korte party-update. Door met muziek. Hier is Don Diablo. One touch, one kiss won't be enough. I'm on me up, closer. Baby, I want you. I'm hooked, I'm struck, I'm at your door. Desperate for a little more. Closer, baby, I need you. If we could only slow down. 9 tot 12. 9 tot 12. Rise and amplifying when we coming with this swing. Just down to the roof, I'm on the super styling. Met de party update.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 Voor de muziek van Sean Finn, featuring Terry B en eh, Peter Brown met de eh, Free. En dan van muziek van Mike Williams en Brooks met Jetlag. Het is even tijd voor de 10 boven beste platen voor de Welke platen doen het erg goed op de dansvloer en in de clubs... en welke ga je zeker horen als je nog gaat stappen vanavond her en der in de clubs... hier in eh, Zandvoort, Haarlem, Amsterdam of wherever... Deze week op 10, Purple Disco Machine met Devil in Me. Dat is natuurlijk het eh, nummer met eh, Joe Killington en Dwayne Harden. Op 9 deze week, eh, Paolo Martini met Red Rocks. Op 8, Sayab met Good Stuff Piano. Op 7 deze week, King met Perth. Op 6, Carl Coast met I Want You Forever. De Just Butler remix. Op 5 deze week, Pausa met Party. Op 4, Inner City grote hits gemaakt in de jaren 90. En nu met de platen Good Life 2017. Op drie deze weken Wise uit de UK met Say It To Me. Deze week op twee. Bijzondere plaat. Camel Fat en Elder Brooks met eh, Cola. Alleen dan in de Frankie Rizzardo remix. En deze week nog steeds op één. In de 10 bovenbeste plaat van de dansgroep. Camel Fat en Elder Brooks. Alleen dan in het origineel. Met cola. En die hoor je nu hier op CFM Zandvoort. In de Nightwalk. Got ready for the night in. she said for the lights. But she sees the vision going. and line after line. See how she looks in trouble. See how she dances and she sips the Coca-Cola get the difference That's what you're coming for, but they don't wanna let you in. You drop your back to the floor and you're asking what's happening. And it's getting late now, hey now. Enough of the arguments. But she sips a Coca-Cola, she can't tell the difference yet. That's what you're coming for, but they don't wanna let you in. You drop your back to the floor and you're asking what's happening. And it's getting late now, hey now. Enough of the arguments. But she sips the Coca Cola. She can't tell the difference yet. She can't tell the difference yet. She can't tell the difference yet. You're asking what's happening. It's getting late now, hey. Enough of the arguments. She sips the Coca-Cola. She can't tell the difference, hey. was Will Sparks. Tezamen met eh, Gloria Kim met Take Me. En daarvoor Federal Legrand en eh, Danique versus Coco Star met Coco's Miracle. En tot zover ook het eerste uur van de Nijkwalk. Niet getreurd, zometeen het nieuws en weer. nog twee uur lang bij. Zometeen DJ Mouse met zijn Global House Vibes. straks vanaf 11 uur gaan we helemaal naar Italië. Met het beste van de clubs uit Italië met DJ Cavaschelli. Voor nu nog een paar stukken muziek. Alan Walker is onderweg met de Spectre. hier Monroe en uh, Marellas. Cruising Robbie Wolsoff met Tallest Man on Earth. Giants in the sky of that I'm sure. They tell me they're gonna take everything. They're coming out at night to shake my wall. the neighbors. Pump up your stereo. NW Nightwalk. The on air dance show. Dance for FM.